Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Vereniging van Effectenbezitters heeft kritiek op het nieuwe bonusplan van KPN. Volgens de nieuwe regels hoeft het bedrijf geen winst te maken... om toch een deel van de bonussen uit te betalen... bijvoorbeeld voor zaken als klanttevredenheid en klimaatbeleid. Ook de OR van KPN is tegen de nieuwe bonusregels... omdat ze ertoe leiden, volgens de OR, dat bonussen te makkelijk worden uitbetaald. De piloten van het toestel van Ethiopian Airlines dat vorige maand neerstortte... hebben geen fouten gemaakt, blijkt uit onderzoek naar de rampvlucht. Volgens de Ethiopische minister van Transport deden de piloten alles volgens de procedures... maar kregen ze het toestel niet meer onder controle... toen de neus van de Boeing steeds naar beneden dook. Ze probeerden steeds om de fouten te verhelpen... en deden dat volgens de instructies, aldus de minister. Luchtvaartexpert Baksteen is daar niet zeker van. Hij denkt dat de piloten langer hadden moeten proberen... het toestel met handmatige bediening weer onder controle te krijgen. In Tilburg zijn twee drugsdealers opgepakt... nadat ze flyers in meerdere brievenbussen hadden gegooid. Vooral bij studentenhuizen rond de Tilburgse universiteit... hadden ze hun prijslijst van drugs naar binnen gegooid. Onderaan de brief stond een telefoonnummer... waar mensen via sms hun bestelling konden doen... De politie kwam via dat nummer uit bij twee mannen uit Tilburg. Bij huiszoekingen zijn verschillende soorten harddrugs gevonden. Het aantal boetes voor gevaarlijk gedrag bij spoorwegovergangen is bijna verdrievoudigd. ProRail heeft vorig jaar ongeveer 3000 boetes daarvoor uitgeschreven. In 2017 gebeurde dat nog 1100 keer. De meeste bonnen gingen naar mensen die overstaken bij een spoorwegovergang... terwijl de rode lichten al knipperden. Het weer in het oosten en noordoosten regent het van tijd tot tijd. Richting het zuidwesten breekt vaker de zon door. Het is een graad of 10.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 En als je wil kijken en luisteren, dat kan, dan tik je op internet even in zfm-live. Mijn naam is Bart van der Meer en we beginnen zo meteen met de Kings en daarna AHA. Veel plezier het komende uur. Baby, I feel good from the moment I ride. Uit het jaar 1985 was dit de groep AHA en Take On Me... een van hun vele grote hits in Europa. En we begonnen met The Kings 20 jaar eerder, 1965... en Till the End of the Day. Ehm, de derde plaat is over het algemeen wat rustiger... en dat is deze week ook zo. Hij komt van de LP T for the Tillerman van Cat Stevens... en heet Father and Son.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 En dat was Cat Stevens met Father and Son. Eigenlijk zou dit nummer hebben moeten staan op het album uh, Teaser and the Fire Cat. Want dan was dat album werkelijk totaal perfect geweest. Maar goed, eh, we doen het gewoon met die voor de Tillerman. Ehm, we gaan naar de top 40 van 50 jaar geleden. 4 april 1969. Vijf nieuwe binnenkomers. De eerste op 39. Hier zijn de Marbles and the Walls Fell Down. When morning positie van de Bee Gees, The Marbles and the Walls Fell Down, nieuw op nummer 39. Een paar plekjes hoger op 35 vinden we Clodagh Rogers. En hoe we haar kennen, dat vertel ik je zo. Ze komt binnen met Come Back and Shake Me. Come Back and Shake Me van Claudia Rogers binnen op nummer 35. En waar kennen we haar van? Van een nummer uit 1971. Toen deed ze mee voor Engeland eh, met het Eurovisie Songfestival. En ze haalde de vierde plaats met Jack in the Box. Goed, volgende nieuwe binnenkomer op 33. The Equals, Michael and the Slipper Tree. is every year. The king and queen start a slip my tree. The Equals met Eddie Grant en Michael and the Slipper Tree. En die kwam binnen op nummer 33. Op 28 Johnny Cash en Cupid. for me. Well, I swear I'm gonna love her until eternity. I know between the both of us, her heart we can steal. Cupid, help me if you will. op 28 Johnny Nash en Cupid. En dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is natuurlijk... De klapper van de week! En dat is eh, een compositie van eh, Paul McCartney. Hij schreef het voor Mary Hopkin. En het heet Goodbye, nieuw op 25. laat ik er eens even een instrumentaal B-kantje tegenaan gooien. Want eh, de A-kant van deze single was Geronimo en ook een grote hit. Maar eh, dit nummer Shazam doet daar niet voor onder. Het was een compositie van eh, Joanne Eddy en Lee Hazelwood. En Joanne had ook het origineel opgenomen. Het komt uit 1963. De volgende plaat komt uit 82 van het album Grasshopper van J.J. Cale. Hier is Don't Wait. J.J. Kale en Don't Wait uit 1982. Eh, Jawel. En dan zijn we nu toe aan de, eh, de tip van Willem. En die komt vandaag van eh, Mick Jagger. En het komt van het album She's the Boss. Dat was zijn solo debuutalbum uit 1985. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het iets te maken heeft... met het feit dat het, deze week in het nieuws was... dat Mick wordt geopereerd aan een hartklep. Nou, in ieder geval laten we hem ondersteunen met dit nummer. Mick Jagger... Hardwoman, de tip van Willem. En ik hoor net uit de eh, zeer betrouwbare bron dat dit niet de LP-uitvoering is... maar een eh, zeer bijzondere uitvoering. Wel nu, ehm, dat heeft alles te maken met het feit dat ik eh, het nummer zelf niet heb. En op YouTube-kanaal staat deze uitvoering. En daaronder staat dan de LP-uitvoering, maar daar zit dan weer reclame bij. dat is niet prettig om daarbij te horen natuurlijk. Ehm, dan zijn we toe aan de volgende en die komt van James Taylor. How sweet it is to be loved by you. sweet it is to be loved. Thank you, baby. did. Geschreven door Holland Dozier Holland en afkomstig van het album Gorilla uit 1975. Dit was James Taylor en How Sweet It Is To Be Loved By You. En dan zijn we nu toe aan een, een nummer van Clarence Carter... ook bekend bij zijn fans als Dr. C.C. En hij zingt over Patches. I was born and raised down in Alabama... on a farm way back up in the woods... I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, cause deep down inside he was hurt cause he'd done all he could. My papa was a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had. He did wonders when the times got bad. The little money from the later, Papa passed away, and I became a man that day. So I told Mama I was gonna quit school, but she said that was Daddy's strictest rule. So every morning before I went to school, I fed the chickens and I chopped wood too. Sometimes I felt that I couldn't go on. I wanted to leave, just run away from home. But I would remember what my daddy said with tears in his eyes on his dying bed. He said, Patches, I'm the best. rain came and washed all the crops away. And at the age of 13, I thought I was carrying the weight of the whole world on my shoulders. And you know, mama knew what I was going through, cause every day I had to work the fields, cause that's the only way we got our meals. See, I was the oldest of the family, and everybody else depended on me. Every night I heard my mom just took mama to a brand new home. Lord knows, people, I shedded tears, but my daddy's voice kept me through the years. Saying, Patches, I'm depending on your son. 13 jaar en dan, en dan al het gewicht van de hele gezin op je dragen. Dat is nog wel een opgave. Clarence Carter en Patches. En we gaan nu terug 57 jaar in de tijd naar Joey D. en de Starlighters met de Peppermint Twist Part 1. peppermint twist. this me. And you'll learn to do this, the peppermint twist. It's alright all night. It's alright. alright, alright, alright. It's okay all day. It's okay. okay, okay, okay. And you'll learn to do this, the peppermint twist. Yeah. Joey D. en zijn Starlighters die vallen meteen in de categorie One Hit Wonder. Want na de Peppermint Twist hebben we ze niets meer van ze gehoord. Wel van de Staple Singers, want die hebben meer dan één hit gehad. En deze komt uit het jaar 1973. If you're ready, come go with me. Maple Singers uit 1973. Eh, If you're ready, come go with me. En dan zijn we alweer toe aan de laatste vocale van dit eerste uur. En die komt uit 1969. Eh, de Creedence Clearwater Revival en Bad Moon Rising. Als we nog een beetje tijd over hebben in zo'n uur... dan is eh, Hank B. Marvin tegenwoordig onze officiële afsluiter van een uur. En hij doet het nu met de eh, Guitar Man.